Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle aanklachten schuldig bevonden. De twaalfkoppige jury kwam na twee dagen beraad tot dat oordeel. Een rechter moet nu bepalen welke straf hij krijgt. Dat gebeurt op 11 juli. Trump stond in New York terecht voor het vervalsen van zakelijke gegevens... waaruit bleek dat hij 130.000 dollar zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels geld betalen is niet strafbaar, maar fraude in de boekhouding wel. Trump is de eerste oud-president die schuldig is bevonden in een strafzaak. Maar zijn deelname aan de presidentsverkiezingen komt niet in gevaar. Hij noemt het oordeel zelf een schande. Ons land gaat naar de hel, zei hij, maar we zullen doorvechten. Het demissionaire kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee. Dat bleek tijdens een Kamerdebat. Verschillende partijen maken zich grote zorgen over mogelijke Russische sabotageacties... die de Nederlandse economie en maatschappij zouden kunnen lamleggen. Bijvoorbeeld door gasleidingen, stroom of internetkabels kapot te maken. Europese inlichtingendiensten hebben daarvoor gewaarschuwd. Volgens minister Ollengren worden Russische schepen al goed in de gaten gehouden... maar de komende maanden komt er een uitgebreidere strategie. Oekraïne mag beperkt Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied. President Biden heeft daarvoor in het geheim toestemming gegeven, melden internationale media. Het zou specifiek gaan om Russische doelen in de buurt van de Oekraïnse stad Kharkiv. Die ligt vlak bij de grens. Met de toestemming kan Oekraïne met Amerikaanse wapens Russische raketten neerschieten nog voordat ze over de grens zijn. Of Russische troepen aanvallen die zich aan de grens verzamelen. Aan het verbod op het gebruik van bijvoorbeeld lange afstandsraketten op Russisch grondgebied zou niets zijn veranderd.